Per dag 175 meldingen van inbraak. Rond kerst en oud en dat aantal twee keer zo hoog. De Australische politie sluit terrorisme toch niet helemaal uit bij de aanslag van gisteren in Melbourne. Een man van Afghaanse afkomst reed in het centrum van de stad in op een groep mensen. 19 raakten er gewond. De politie sprak eerst van een ongeluk, maar de dader van 32 zei in het ziekenhuis onder meer dat hij het niet eens is met hoe slecht moslims worden behandeld. Ook had hij het over dromen en stemmen. volgens de politie had de man geen banden met extremistische groeperingen. Duitse piloten van Ryanair leggen tussen nu en negen uur het werk neer. De Ierse vliegmaatschappij zou gisteren met de vakbond praten over betere arbeidsvoorwaarden, maar zei op het laatste moment af. Ryanair zou niet akkoord zijn gegaan met twee van de vijf afgevaardigden van de vakbond. Of de staking ook gevolg heeft voor reizigers hier is niet bekend. En in Amerika is een zogeheten shutdown voorkomen... doordat het congres een tijdelijke begroting heeft goedgekeurd. Was dat niet gelukt voor middernacht, was de overheid op slot gegaan. De tijdelijke begroting regelt alleen het hoogst noodzakelijke... zoals gezondheidszorg voor kinderen. In het nieuwe jaar moet onder meer nog gekeken worden naar immigratie, gezondheidszorg en budget. Het weer nog bewolkt met op veel plekken dichte mist.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 De afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont zegt dat de Catalaanse Republiek heeft gewonnen bij de vervroegde verkiezingen. Met bijna alle stemmen geteld houden de partijen die voor onafhankelijkheid zijn een meerderheid in het Catalaanse parlement. Puigdemont noemde dat een klap in het gezicht van de Spaanse premier Rajoy volgens Puigdemont laat de uitslag zien dat de oplossing van Rajoy niet werkt... en dat het Catalaanse volk het recht heeft verdiend dat Europa luistert. De extra beveiligde inrichting in Vught